Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU wil dat we gaan stoppen met gas uit Rusland. Nu wordt er elk jaar nog voor 100 miljard euro deze kant op gepompt. Maar over vijf jaar moet de kraan helemaal dicht zijn. En er is in Brussel ook al nagedacht over hoe we dat moeten gaan doen, zegt correspondent Kiesja Hekster. Ten eerste zegt de commissie moeten we veel meer energie gaan besparen dan we nu doen. Want energie die je bespaart, daar hoef je natuurlijk niet voor te betalen. Ten tweede zeggen ze er moet meer hernieuwbare energie gebruikt worden. Dus dat komt dan van zonnepanelen op het dak via zon of wind. Dan nog ontkomen we er niet aan dat er een deel moet worden geïmporteerd. Maar dat moet dan uit andere landen worden gehaald, bijvoorbeeld uit Amerika. Er zijn ruim 300 kinderen ziek geworden na het eten van een kindersurprise-ei. Volgens het AD zijn er bij de Europese Gezondheidsdienst uit 12 verschillende landen meldingen gekomen van salmonella-besmetting bij kinderen. Bijna allemaal hadden ze een kinderchocolade-ei gegeten. In Nederland zijn drie kinderen besmet geraakt. Een zorgmedewerkster die vorige zomer werd ontslagen... omdat ze op socials veel kritiek had op de coronamaatregelen bij haar werk... hoeft haar baan niet terug te krijgen. Ook krijgt ze geen extra ontslagvergoeding. De vrouw vergeleek vaccineren met genocide. Volgens de rechter ging dat veel te ver. En in Los Angeles gaat volgende maand een enorme partij beroemde filmspullen onder de hamer. Meer dan 1800 items van een filmmuseum worden dan geveild. En volgens de verkoper zitten er een paar hele bijzondere dingen bij. Zoals een model van een ruimteschip uit Star Wars. The number one thing for me in the auction is behind me. It is the X-Wing fighter model. And that is an original custom made X-Wing model from the very first Star Wars A New Hope. Uh, that was shot in late 1976 and early 1977 uh, right here in Los Angeles. Je kunt ook meebieden op andere legendarische spullen uit films... zoals hoverboards uit Back to the Future, een outfit uit Ghostbusters... en een samurai-zwaard uit Kill Bill. In totaal hopen ze 7 tot 10 miljoen dollar op te halen met de veiling. Het weer, aardig wat zon, een graad of 20 langs de kust... en in het uiterste oosten zo'n 28 graden. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon, maar het is wel drukkend warm... en er kunnen wat onweersbuien vallen bij 22 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag...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 Een Russische militair, de eerste die in Kiev terecht stond voor oorlogsmisdaden... heeft bekend dat hij een ongewapende Oekraïense burger heeft doodgeschoten... in het begin van de oorlog. Hij zegt dat hij opdracht kreeg om te schieten... om te voorkomen dat de man de locatie van de Russische militairen zou doorgeven. De man van 21 kan levenslang krijgen. De hulporganisaties Oxfam Novib en Save the Children roepen de G7 en het Westen op om snel meer geld te geven tegen de ernstige hongersnood in Oost-Afrika. Daar is het aantal mensen met extreme honger in een jaar tijd gestegen van 10 miljoen naar 23 miljoen. En vanwege vliegtuiglawaai van Schiphol mag de gemeente Amstelveen geen studentenwoningen bouwen in de wijk Kronenburg. Het ministerie van Infrastructuur vond de bouwplannen niet verantwoord en stapte naar de Raad van State die deel te bezwaren. Het weer vannacht rond 16 graden, morgen 22 tot 29 en een aantal onweersbuien.